Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Acht hulpverleners van de Palestijnse Rode Halve Maan... die al een week vermist waren in de Gazastrook, zijn dood. Hun lichamen werden vandaag gevonden. De slachtoffers waren ambulancemedewerkers... en werkten vorige week zondag in de omgeving van Rafa... toen ze onder vuur kwamen te liggen van het Israëlische leger. Volgens het Rode Kruis is het de dodelijkste aanval op zijn hulpverleners sinds 2017. Israël heeft nog niet gereageerd op de dood van hen. De ouders van de baby die donderdag overleed in Rotterdam zijn vrijgelaten. De man van 29 en de vrouw van 30 blijven wel verdachten, zegt de politie. Afgelopen donderdag belden de twee de hulpdiensten... omdat het halfjaar oude kindje nergens meer op reageerde. In ter plekke bleek de baby te zijn overleden. Het kindje had letsel, maar volgens de politie is dat waarschijnlijk niet met opzet toegebracht. Het dodental van de aardbeving in Myanmar is opgelopen tot 1700. Volgens de autoriteiten zal dat aantal de komende dagen flink stijgen. Er worden nog zeker 3.500 mensen vermist. Amerikaanse onderzoekers schatten dat het dodental kan oplopen tot 10.000. Ook vandaag wordt er nog gezocht naar overlevenden. Van over de hele wereld zijn reddingswerkers naar het land gekomen om te helpen zoeken. De algemene staking die voor later vandaag is aangekondigd in België heeft nu al grote gevolgen. Op de luchthavens was het zondag extra druk, schrijft de VRT. Sommige mensen probeerden al een vlucht te nemen om zeker te weten dat ze hun bestemming bereiken. Vandaag worden namelijk veel vluchten geannuleerd. De staking is een protest tegen hervormingsplannen van de pas aangetreden regering De Wever. Ook de spoorwegen, de scheepvaart, ziekenhuizen en gevangenissen doen eraan mee. Het weer vannacht op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 5. In de ochtend hier en daar nog wat bewolking, maar in de loop van de dag schijnt de zon uitbundig.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 yet. Sip a turkey to the carving knife. What you give is what you get. A fresh and lovely summer's day we thought would never end. Said the bloodhound to the staggered bay. I thought you were my friend. said and talking slow, a very precious little.